Wie kan werken moet door de gemeente aan een baan worden geholpen. Tot het zover is krijgen de jongeren een bijstandsuitkering, schrijft Kleinsma in een brief aan de Kamer. Volgens Kleinsma zijn er van de 230.000 jongeren met een Wajong-uitkering 40.000 volledig en blijvend gehandicapt. Die blijven recht houden op een Wajong-uitkering. De maatregel moet op termijn een besparing van 1,2 miljard euro opleveren. De Europese Unie stelt volgend jaar 8 miljard euro beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. De miljarden zijn bedoeld voor landen waar het percentage werkloze jongeren 25 of hoger is, zoals in Spanje. Nederland valt er niet onder. Volgens premier Rutte is dat terecht. Hij zegt dat de problematiek in de zuidelijke Europese landen veel nijpender is. Een groot deel van het personeel in gevangenissen die dichtgaan... krijgt nieuw werk bij de dienst justitiële inrichtingen. Dat zei staatssecretaris Steven gisteravond in de Tweede Kamer. Door de bezuinigingen gaan 19 gevangenissen dicht en verliezen 2600 mensen hun baan. Een groot deel daarvan kan aan de slag als bijvoorbeeld beveiliger van rijksgebouwen of bij de douane. De moeders van Srebrenica hebben de zaak verloren die ze bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hadden aangespannen tegen Nederland. Net als de rechters in Nederland al eerder beslisten, zegt ook het Europees Hof dat de Verenigde Naties immuniteit genieten. Volgens de moeders van Srebrenica ontlopen Nederland en Dutchbed hun verantwoordelijkheid door de immuniteit van de VN. Een online veiling van objecten en documenten van de schrijver Jan Kremer... heeft gisteravond bijna 150.000 euro opgeleverd. In totaal werden meer dan 800 voorwerpen geveild... van brieven, schilderijen en foto's tot meer persoonlijke spullen. Het weer, het is bewolkt, er valt enige tijd regen of motregen. Die trekt in de loop van de komende uren langzaam weg. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan geen files en er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens meer gecontroleerd wordt, maar alleen dat de controles niet meer vooraf bekend worden gemaakt.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 You're like 22 girls in one. sunshine. The sunshine will follow wherever you are. Una música ahí tremenda. treasure. You are my treasure. Wow. crowded walls I used to go.